Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Vergeet je mondkapje niet, want vanaf vandaag moet je die ook in Nederland verplicht dragen... in alle publieke ruimtes. mondkapje dat de mond en de neus bedekt. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 95 euro. Winkeliers moeten de mondkapjesplicht zelf handhaven. Dan gaan ze dat bijvoorbeeld niet in alle supermarkten doen. Deze vrouw in een winkelcentrum in Utrecht heeft een haatliefdeverhouding met het mondkapje. Ik vind ondingen. Ja, maar vindt goed, het vervelend? Het nou eenmaal, dus daarom doe ik het maar. Maar vindt en... u het wel goed dat het nu verplicht is? Ja, anders doen mensen het niet. En ik heb ook zo van, geef ze maar een boete, dan leren ze het wel af. Lewis Hamilton gaat de Formule 1-race dit weekend hoe dan ook niet winnen. De zevenvoudig wereldkampioen is positief getest op corona... en verschijnt dit weekend dus niet aan de start. Wie hem gaat vervangen is nog niet bekend. Vuurwerkverkopers stappen naar de rechter. Ze willen per direct af van het vuurwerkverbod. Want het plan kwam veel te laat, vertelt hun advocaat. Logistiek is het een puinhoop. Eh, er zijn containers met vuurwerk onderweg. Niemand e- weet eigenlijk goed wat daarmee moet eh, gebeuren. Daar is ook eh, nauwelijks over nagedacht. Het kabinet heeft 40 miljoen euro uitgetrokken om de vuurwerkhandelaren te compenseren... maar zij vinden dat niet genoeg. Er bellen steeds meer mensen met 113. Dat is een dienst die je kan bellen als je rondloopt met gedachten over zelfmoord. Je krijgt dan mensen aan de lijn die je helpen en proberen te kalmeren. Voor corona belden er zo'n 300 mensen per dag. Nu zijn dat er 400. Je kan ook met mensen chatten via 113.nl. Wat is het mooiste plekje van Nederland? Dat wil de organisatie van het Songfestival graag weten. Want die mooie plekjes worden allemaal gefilmd... en gebruikt voor de introfilmpjes van de artiesten tijdens de grote liveshows. We wilden heel graag Nederland op de kaart zetten... En we wilden heel graag eh, het verhaal van eh, de 41 artiesten die komen gaan eh, optreden vertellen. Dus wij willen eigenlijk Nederland oproepen, steden, dorpen. Kom met een goed idee met de mooiste plek. En wie weet is het dan volgend jaar mei alsnog te zien voor de meer dan 180 miljoen kijkers. Tot eind dit jaar kan je jouw mooiste plekje doorgeven via songfestival.nl. Het weer, er trekken buien over. Soms kan er wat hagel bij zitten. Vanmiddag droger en dan gaat of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Roelof Arendsveen en de Schipholtunnel. Een half uur is de vertraging. Twee rijstroken zijn nog dicht. Verkeer kan omrijden vanaf Knopende de Hoek via de A5 en de A9. A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. 3 kilometer file. Op de A10 eh, richting de Nieuwe Meer tussen afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid.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 All my days will be lonely for me. Now you're gone. Let's be in love like before. Stay pain you hoe Hoewel ik kleine wensen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt rood, en hij wordt rooier, hij valt bijna uit elkaar.